Ben het wel met het NOS-journaal. In Beeldavond een bijeenkomst voor buurtgenoten van oud-minister Els Borst. De buurtbewoners krijgen daar de kans om hun gevoelens te delen. Aan het begin van de samenkomst waren er nog niet veel mensen op afgekomen. De politie liet vandaag weten dat Borst door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie wil op de bijeenkomst niet zeggen over de stand van het onderzoek. De politie hoopt op getuigen die iets verdachts hebben gezien tussen zaterdag... toen Borst op het D66-partijcongres was... en maandagavond toen ze levenloos bij haar huis werd gevonden. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft ruim 300 schademeldingen binnengekregen na de aardbeving van vannacht bij Loppersum. Mensen melden scheuren in muren, schade aan pleisterwerk en losgeschoten aanbouwen. Maar de NAM verwacht nog veel meer meldingen, omdat veel mensen pas komend weekend tijd hebben om hun huis goed te inspecteren. En bovendien wordt de echte omvang van de schade pas bekend als een bouwkundige langs is geweest, zegt de NAM. De beving was met een kracht van 3,0 op de schaal van Richter de zwaarste in een half jaar tijd. De Spaanse grenspolitie heeft met rubberkogels geschoten op honderden migranten... die probeerden vanuit Marokko naar Spaans grondgebied in Noord-Afrika te komen. Voor zover bekend vielen er geen slachtoffers. De ongeveer 400 migranten probeerden de Spaanse enclave Ceuta te bereiken. Een deel van hen probeerde dat zwemmend via de zee. Spanje overweegt nu om de golfbreker in zee, een soort stenen dam, te verlengen... zodat het moeilijker wordt om naar Ceuta te zwemmen. Elke maand proberen honderden migranten uit heel Afrika via Ceuta Europa binnen te komen. Het weer, een regengebied trekt vanavond weg. Morgen eerst geregeld zon en zo'n 7 graden. Tegen de avond weer regen, vooral in het westen. Zaterdag aan kans op zuidwester storm, verder buien... en het kan zaterdag 13 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Twee uur lang heerlijke muziek bij ZFM Zandvoort. Gepresenteerd door Charles Duif. de liefde ons in leven. Dat waren natuurlijk eh, de Eagles met Love Will Keep Us Alive. Prachtig nummer. Eh, en de Eagles toeren nog steeds rond all over the world. En ik heb afgelopen, nou niet afgelopen, maar die vrijdag daarvoor alweer... in Beverwijk in het Kennemer Theater heb ik de Dutch Eagles mogen beluisteren. Nou, die hebben ook een eh, prachtige sound. En die benaderen ook wel het geluid van de Eagles. En het zijn allemaal mannen die fantastisch kunnen zingen. En die ook fantastisch allemaal gitaar spelen. En ze hebben een scala aan gitaren in voorraad eh, wat dat betreft. Dus uh, het hele podium staat soort volgebouwd met gitaren en, stielpads eh, steel pads en nou, noem het allemaal maar op. Om de sound van de Eagles zoveel mogelijk ja, te benaderen. In de jaren 60 luisteraars, dan heb ik het zo over 1967, 66, 67. Werkte ik in Haarlem bij Peken Kloppenburg. Ja, ja. Op de boekhouding daar wel te verstaan. En daar zat een lieve dame in de kassa en die heette Trudy van Velzen. En die Trudy van Velzen, die, eh, die ben ik op Facebook weer tegengekomen. En eh, die vroeg om een eh, nummer van Herman Brood. Nou was dat een beetje een ruig nummer voor een belletprogramma. Maar het is morgen is het Valentijnsdag, Trudy. Dus ik heb voor jou gewoon een versie van My Funny Valentine opgezocht. Van Herman Brood, niet te geloven. We gaan ervan genieten. Speciaal voor Trudy van Velzen. sweet little Valentine. You make me smile from the heart. Your lips are laughable, unphotographable. Still, you're my favorite these are If your figure's less than green If your mouth's a little weak When you open it to speak Don't change your hair for me Not if you care for me Stay little Valentine Stay Each day is Valentine Day nooit geweten dat eh, ook Herman Brood een uitvoering had eh, van uh, My Vanny Valentine. Ik draaide hem speciaal voor Trudy van Velzen. ze heet nu eigenlijk Hogeboom, hè? Trudy Hogeboom van Velzen. Want haar man heeft ze ook leren kennen bij hetzelfde Peken Kloppenburg. Aad Hogeboom, en die doe ik ook van harte de groeten natuurlijk hier via de studio van... de. ZFM Zandvoort... waar ik tot 12 uur eh, heerlijke muziek voor u ga draaien. En ik ben vanavond niet alleen, want ik heb ook nog twee gasten hier. Marius van Buringen. Marius, goedenavond. Goedenavond, Charles. Ja, gezellig dat je bent gekomen. Ook eh, eh, jouw partner natuurlijk van harte welkom, Ludwien. jullie zijn eigenlijk inwoners van Spanje de laatste tijd. duidelijk wel, ja. Ja, maar tijdelijk door bijzondere omstandigheden... waar we nou verder niet op ingaan. even in Nederland. En daar ben ik altijd heel blij mee. Want dan kom je altijd gezellig langs in de studio. En dan eh, voorzie je mij ook van de nodige nieuwe muziek. Want daar weet je altijd eh, als geen ander eh, op de eerste plaats aan te komen. De hand aan te leggen, hè? Ja, albums zijn nog nauwelijks uit. Of Maris. <laughs> Maris heeft, al. <laughs> die heeft er al beslag op gelegd. Ehm, Brian Wilson, hè? Van, de Beach, Beach Boys. Boys die heeft natuurlijk met de Beach Boys nodig ingezongen. Maar ook een aantal solo projecten gedaan. En ik wil jou eens even kennis laten maken met het nummer Baby Mine. Ryan eh, Wilson. Met, ben, eh, ja, ik hoor toch een beetje de, de, de Beach Boys sound. Ik ben heel benieuwd, Charles. Ja. Ja, wat vond je ervan, eh, Marius? Ja, duidelijk Beach Boys eh, sound. Eh, doet me een beetje denken aan het nummer Tears in the Morning. Ja, ook een mooi nummer trouwens van de Beach Boys. Ja. Ehm, ja, Brian Wilson heeft natuurlijk gepoogd om een eigen, eigen ding te doen. Maar ja, door zijn stemgeluid ja, <laughs> het is overal herkenbaar. Hè? Het is overal herkenbaar. Eh, wordt het automatisch eigenlijk, uh, worden, het, worden het Beach Boys, hè? Ja, eh, uiteraard. En hij denk maar aan Good Vibrations en dat soort nummers. Ja. John B. en allemaal hetzelfde, hè? Ja, en hij, hij voorziet het natuurlijk ook, ook zelf een beetje van die sound, hè? Want ook de koortjes die hij toepast en... de wijze waarop de muziek wordt gemaakt. Echt een beetje de surf sound, hè? Ja, de hele productie is, eigenlijk, is eigenlijk Beach Boys. Uh, jij hebt ook wat eh, Thailanders voor ons meegenomen. Daar ga ik eventjes naar zoeken. Dat moet ik even op de computer doen. Dus ja, dan moet ik even, even, de tijd voor nemen.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 Eh, het staat in, inmiddels al wel in de Nederlandse top 100 hoor. De, de album top 100. Ja. ik heb me nog niet zo heel erg verdiept in de groep. Dus ik kan er <laughs> weinig van zeggen. Ik luister dan eventjes naar de muziek en, denk van... nou, dat is mooi. En zeker voor een programma zoals jij dat presenteert natuurlijk. Ja, en, en, en welke groep gaat het nu om? Broken Bells. Broken Bells. En het nummer heet... Angel and the Fool. Ja, de, de voelde ben ik natuurlijk. Nou, jij bent het... laten, we, laten we het daar nou niet over hebben. Jij bent dan het <laughs> Engels. <laughs> we gaan ervan genieten. plotseling, eh, eh, plotseling afgelopen, <laughs> Marius. Maar goed, dat maakt niet uit. Ja, zo is het, nummer, hè? Het was een, eh, het was een prachtig nummer. Eh, broken Bells. waar komen ze vandaan eigenlijk? Want ik ken ik heb, Ik, ik, heb, nog niet verdiept in de groep eigenlijk. het gaat om de sound een beetje. Ja. En zo af en toe hoor je gewoon in alles wat je tegenwoordig voorgeschoten krijgt... Ja. hoor je gewoon iets bovendrijven. Oké. En dit is iets wat boven komt drijven ja, zeker weten. Ja. ja. We hebben ervan genoten en hier in de studio... van, eh, het hele album is een beetje dit soort muziek trouwens. Eh. Oké. Ja. Allemaal rustige muziek. Ja, niks heeft hier ook of iets dergelijks. En, eh, ja. ja, en luisteraars, hier in de studio van Radio Zandvoort, CFM Zandvoort... hebben we ook een uitstekende geluidskwaliteit. Prachtige boxen staan, waardoor het hier ook genot is om, om mee te luisteren. En dat hoeft niet alleen via de koptelefoon, dat kan dus ook gewoon Live? Ja, live hier de speakertjes in de studio. Ik heb een mooie van uh, Il Divo. Die mooie mannen allemaal. Die allemaal uitstekend opera kunnen zingen. en die hebben zich duidelijk gestort op, op covers allemaal. Ja. En dit is Mama Il Divo. En die draai dan speciaal voor Karin Kok. Karin voor jou. Mama, thank you for who I am. Thank you for all the things I'm not. Forgive me for the words unsaid. And for the times I forgot. Mama, remember all sacrificed. Think of those young and was dat met eh, mama. Ehm, zo net heb ik iets gedraaid voor uh, Trudy eh, Hogeboom van Velzen en haar mannetje Aad Hogeboom, die ik allebei ken uit de periode ja, zo, 1965, 66, 67. Toen ik bij Peking Kloppenburg in, in Haarlem werkte. Uh, op de administratie bij meneer Kamer. Ik weet niet of Trudy dat nog weet. En uh, onder het bewind van meneer Schoor, dat was de, de bedrijfsleider daar. En uh, Aad Hogeboom, die werkte daar ook. Dat was ook een collega van me. En die voorzag menige Haarlemmer van een prachtig kostuum in die tijd jaren geleden dus. En, nu dankzij Facebook komen wij elkaar weer tegen. Ik heb zojuist al iets voor haar gedraaid, maar dat heeft ze gemist. Omdat ze uh, haar computer niet aan de praat krijgen Dat wil zeggen wat het geluid van ZFM Zandvoort betreft. Inmiddels is dat wel gelukt. En daar ben ik heel blij om. En daarom ga ik voor Trudy en voor Aad toch, eh, gewoon nog even een gezellig nummer draaien. Ze konden me wel zien, maar ze konden me niet horen.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 ZFM Zandvoort. Donderdagavond tussen 10 en 12 uur live gepresenteerd door Charles Duif. hilarisch. Jij had, uh, eh, jij had klaargezet van de Doors. De Doors, ja. En eh, wat is dat precies? Wat kunnen we verwachten? Het nummer heet Waiting for the Sun. Ja. En, eh, ja, nou, daar, wachten we al, daar wachten we weken op. het <laughs> gaat, heus wel, gaat heus wel komen hoor. Gaat het gebeuren? Bij ons is het zondag ja, trouwens. Oh, ja, ja, ja hij, komt natuurlijk uit Spanje luisteraars. en dat is ja... Daar kan ik niet tegenop boksen natuurlijk. Maar we hebben hier ook nog helemaal geen winter gehad. En als je oh. nou in Engeland bekijkt hoe dat er allemaal uitziet daar... Dat is gewoon één groot zwembad. Dat wil je zo niet weten? <laughs> maar eh, dankzij eh, ja, eigenlijk een beetje de tragische gebeuren daar in Engeland, al dat water hebben tal van Nederlandse bedrijven... of één groot Nederlands bedrijf... wat enorme waterpompen levert op het ogenblik aan eh, Groot-Brittannië. Ik heb zoiets gezien gisteren op televisie. Ja, die varen daar wel bij. Hè? Het is niet te geloven. Goed voor de economie, hè? Ja, <laughs> ja. zeker weten. Ja. kan niet ehm, beter. Al het goud dat binnenstroomt vanuit Sochi en... Ook dat nog, ook dat nog. Want eh, eh, vandaag alweer een medaille geloof ik. Twee zelfs. Twee zelfs. Nou goed, dat heb ik niet helemaal gevolgd vandaag. Maar, maar goed, eh, we hadden het over de Doors natuurlijk. Hè? Dus nummer heet Waiting for the Sun. Ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Zo is het. Ja. is <laughs> <laughs> gewoon over deur is erop, toch? <laughs> Waiting for the Sun. We gaan, er, we gaan ervan genieten en dan geef je straks nog maar even commentaar. Summer's almost gone. Summer's almost gone. Almost gone. Yeah, it's almost gone. Where will we be when the summer's gone? Het nummer heet The eh, Summer's Almost Gone. Ja. En, dan, het album heette Waiting for the Sun. Het album heette Waiting for the Sun. Ja, dat waar het vanaf kwam. Nou, we hadden het er net over dat we ook een uh, bezoekje hebben gebracht aan Pella Lachaise. Dat is eh, in Parijs een groot kerkhof met allemaal huisjes en wilde katten en zo. Als je daar rondloopt, dan vind je allerlei graven van bekende uh, persoonlijkheden. Zoals Emile Zola. Edith Piaf. Edie Piaf natuurlijk. En maar ook Jim Morrison die daar ligt begraven. Yes. <clears throat> en dat graf, ja, dat is helemaal opgeleukt met, uh, met gravity en uh, eh, alles wat die meer zijn. Het is een bedevaartsoord geworden, hè? Het is een soort bedevaartsoord geworden, inderdaad. Eh, van die man van de Doors. je had nog veel meer. ook een nummer heb je klaarstaan met Cliff Richard en Albert Hammond. Ja, dat is het origineel. Albert Hammond heeft natuurlijk heel veel geschreven. Ja. En dit is het origineel. en ik denk van, ik neem een keertje mee van de originele zanger, degene die het ook geschreven heeft. Ja. Uh, eh, dat nummer heet uh, The Air That I Breathe. kennen we van de Hollies natuurlijk. Onder andere, van Katie Lang. Nou ja, je heeft het eigenlijk niet gezongen. Ja. Van, eh, toch? En dit, dit, is dan een duet met, met Cliff Richard. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe dat klinkt. Mm. I could make a wish, I think I'd ask. I can't think of anything I need. No cigarettes, no sleep, no light sound, nothing to eat, no books to read. Making love with you has left me peaceful, warm and tired. What more could I ask? There's nothing left to be desired. Peace came upon me and it leaves me weak. So sleep, silent angel, go to sleep. free love. stand by me. Cause you my girl and everything. The one and only one I'll ever need. It's not that easy to say. I want you back in my life. I wanna be with my wife again. Tony Dresden samen met uh, Babyface. En ik heb voor jou begrepen, is dat het allemaal eh, net uit is. Dit is allemaal, dit is allemaal nieuw. Allemaal splinternieuw. Dit is allemaal splinternieuw. Nou ja, en dat bedoel ik naar nou, luisteraars als ik dus mijn collega hier... Eh, te gast heb in de studio. In de, spaars, de, de, de, de, spaarzame tijd dat hij in Nederland is. Want het is een echte Spanjaard. Hij doet dat tegenwoordig. is hij stierenvechter daar in, uh, in Madrid. <laughs> En tomatengooier. <laughs> Met tomatengooier. <laughs> nee, maar eh, hij verblijft uh, grote, <laughs> aan de kust uh, bij Alicante in de buurt. Hè, bij yes. die kant op, hè, toch? en ja, af en toe ook in Nederland. En nu onder wat vervelende omstandigheden. Maar in ieder geval, Marius, ik ben blij dat je toch naar de studio bent gekomen. En die Tony Braxton, hoe is die nou in godsnaam weer met Babyface in aanraking gekomen? Dat is ik, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Uh, maar ik, ik, jij, jij, jij, zat toch met, jij zat toch met de bellen? Waar <laughs> zat ik met de bellen? Je zou met de bellen, je zou vragen. Ja. helemaal vergeten, helemaal <laughs> confuus. helemaal, en, eh, helemaal infuus. <laughs> Ja. ja. ja, ging ook snel, snel eigenlijk over van het ene nummer in het andere nummer. Ik denk, hé, hey, dit komt me bekend voor. Ja. Het lijkt Babyface wel Maar waarom nu met Tony Braxton? Ja, dat... Eh, maar, ik zal het er een keertje vragen als ik er tegenkom. Precies. Hey, um, ik heb voor jou nog wat uitgezocht eh, van de groep America. En het heet I Need You. Nou, dat moet je ongetwijfeld eh, heel, uh, heel, heel bekend. Ja. We used to laugh. We used to cry. We used to bow our heads then. Wonder why. And now you're gone. I guess I'll carry on. best of what you've left to me. Left to me. Left to me. I need you like the flower needs the rain. You know I need you. Yes, I. you know I need. lane For every story told about me About me About me I need you Like the flower needs the rain You know I need you Guess I'll stop you. I need you. I need you. Like the winter needs the spring. Tonight bij ZFM Zandvoort. Tussen app en vloed live. Donderdagavond. Tussen de klok van 10 en 12 uur. Live gepresenteerd door Charles Duif. like a gentle, comforting hand. Fragrant blossoms, honeybees, careless laughter upon the breeze, and lovers fade into pools of deep purple shadows among the trees. Listen to the ocean of a million seashells. Forever it's in motion, moving to a rhythmic and unwritten music that's played eternally. seagull's distant cry. His wings like parentheses drawn in the sky, and two white birds clinging like foam to the crest of a wave rolling by. The silence of noon, the clamor of night, the heat of a day when the fish won't bite these are the things that remind me of the day you sailed out of sight. Listen to the ocean. Echoes of a million seashells. Forever it's in motion. Moving to a rhythmic and unwritten music that's played eternally. Nina en Frederik, Listen to the Ocean. Moet er even uit, luisteraars, voor reclame, nieuws en reclame.